Alleen medewerkers die echt niet weg kunnen, blijven in Lahore. Anonieme bronnen melden aan persbureau AP dat de ontruiming in Lahore niets te maken heeft met de sluiting van Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. In de algemene voorwaarden staat daar zeven dagen voor, maar die regel wordt volgens onderzoek van de Consumentenbond lang niet altijd nageleefd. Zo moesten nabestaanden de kamer al opleveren voordat de overledene was gecremeerd. En de ander vond de spullen van zijn dierbaren binnen een paar dagen in vuilniszakken terug in de berging. In Grauw is het lichaam gevonden van het meisje van 17 dat sinds morgen werd vermist. Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. Er wordt niet gedacht aan een misdrijf. Het meisje verdween nacht toen ze terugliep naar haar zeilboot. Amerikaanse onderzoekers hebben een vaccin tegen malaria ontwikkeld dat bij een kleine test op vrijwilligers heel effectief bleek. Het vaccin is gemaakt van verzwakte malaria-parasieten. Vijftien vrijwilligers kregen een hoge dosis ingespoten. Nadat ze waren blootgesteld aan malaria-muggen bleken er maar drie van de vijftien geïnfecteerd te zijn. Het is volgens onderzoekers pas een eerste stap. Activisten voor homorechten hebben bij de Russische VN-ambassadeur een petitie ingediend die Rusland oproept om anti-homo-wetten af te schaffen. De petitie is door 340.000 mensen getekend. De ambassadeur zei dat Rusland alleen wetten heeft die het verspreiden van homopropaganda onder minderjarigen verbieden. De wet geldt ook voor bezoekers en deelnemers van de Olympische Spelen in Sochi.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 met een zet van zon, www.zfmzandvoort.nl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

Thank you very much indeed. dance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 zo goed oh, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we? 他他他他他。 Moroccan red. Tie your hair behind your head. Strap into some heels that hurt. passion. I, never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile.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 Het concern van de miljardair Slim probeert al lange tijd om meer KPN-aandelen in handen te krijgen. Eind vorige maand zegde hij een samenwerkingsovereenkomst op waarin stond dat...